Marielle Hageman met het NOS Journaal. ...voor de slachtoffers van het treinongeluk in het zuiden van Polen. De president bezocht de rampplek en bracht een bezoek aan een aantal overlevenden in het ziekenhuis. Gisteravond vielen bij het zwaarste treinongeval in ruim 20 jaar in Polen 16 doden. Er zijn 58 gewonden. Twee passagierstreinen botsten met hoge snelheid frontaal op elkaar. Door nog onbekende oorzaak was een van de treinen op het verkeerde spoor terechtgekomen. gekomen. In Jemen zijn tientallen doden gevallen bij een aanslag van Al-Qaeda-strijders op een legerbasis. Al-Qaeda-strijders slaagden erin om zware wapens buiten te maken. Volgens de jemenitische autoriteiten zijn er 36 militairen omgekomen. Aan de kant van Al-Qaeda sneuvelden 25 strijders. De gevechten speelden zich af in de zuidelijke provincie Abidjan. In dat gebied zijn het afgelopen jaar verschillende dorpen in handen gekomen van een groep die banden heeft met Al-Qaeda. Voor zijn aanhangers in Moskou heeft Vladimir Poetin de zege opgeëist in de presidentsverkiezingen. Met betraand gezicht zei Poetin dat hij in een open en eerlijke strijd heeft gewonnen. Volgens voorlopige uitslagen heeft hij tussen de 60 en 64 procent van de stemmen gekregen. Poetin haalde uit naar de oppositie en zei dat er allerlei provocaties zijn geweest om Rusland kapot te maken. Volgens hem laat de uitslag zien dat pogingen van vijanden om de macht te grijpen kansloos zijn. President Obama heeft gewaarschuwd om niet te veel oorlogstaal te gebruiken tegen Iran. Op een conferentie van een pro-Israëlische lobbygroep zei Obama dat er te gemakkelijk over oorlog wordt gepraat. Volgens hem profiteert alleen Iran ervan en drijft het de olieprijzen op. Obama zei dat de Verenigde Staten als het nodig is niet zullen aarzelen om Iran met geweld van een kernwapen af te houden.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 Geïnspireerd op de film de Celestijnse belofte. finances, and my life. My life is filled with miracles, one miracle after the next. My mind is at peace, especially concerning my finances. I feel safe, confident, and at ease. I have the right people in my life. I have the right people connected with all my finances. I have the right people I can trust. My money is constantly making more money. I have all the money I need and more. I am on the golden road of success. Doors fly open, gates are lifted, and avalanches of abundance come to me now. God is in charge of my finances. God is in charge of paying my bills. God is in charge of all my dealings with people. God speaks through me. God speaks through the people I connect with. God thinks through me. God thinks through all the people I connect with. I speak easily. communicate, especially around money. I bring out the best in other people, and other people bring out the best in me. I feel useful. People like me, and I like other people. I feel worthwhile and confident. It is easy for me to do things. I'm very resourceful. I have all the answers because God is in charge. Whatever needs to be done, I can do it. It is easy for me to do things. It is easy for me to think clearly, especially around money. It is easy for me to put my clear thoughts into simple actions. It's easy to put my clear thoughts into effective communication. I like people and people like me, I like what I do, and I am a great success. I am victorious and successful in everything I do. God walks before me, making easy, instant, and perfect my way. I am so happy, so filled with joy. I easily let go of the past. I easily let go of the future. Nilikuwa na marafiki na maribo kunga pomote oilia pere De muziek van Cybertribe. Eons of Dignity, zo heet deze cd van het label New Earth Records. Tot ons gekomen via oshop.nl. Evenals de laatste cd, Tantra Electronica van Al Gan en Emin Corrado, Ook van het label New Earth Records. Dat is de laatste track in dit programma Peaceful Radio aflevering 767. Mijn naam is Benno Veug en ik zeg hartelijk dank voor het luisteren naar dit programma.